uur. moet met het NWS Journaal. Verpleeghuizen moeten onaangekondigd worden bezocht door de inspectie, vindt de Nederlandse Patiëntenfederatie. De huidige aangekondigde controles met een handvol inspecteurs zijn volgens de federatie niet genoeg om misstanden in de tehuizen aan te pakken. De Belangenvereniging schrijft in een brief aan het kabinet dat er jarenlang zonder succes wordt gediscussieerd over de kwaliteit van de zorg en dat er snel een grondige oplossing moet komen voor de problemen. De Amerikaanse regering kan niet bevestigen dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gewond is geraakt bij een luchtaanval. De Amerikanen zeggen niet te weten of Baghdadi meereed in het konvooi van Islamitische Staat dat gisteren werd gebombardeerd in de buurt van de Iraakse stad Mosul. Het Iraakse ministerie beweerde na de luchtaanval wel dat Baghdadi is geraakt. En dat werd later ook bevestigd in een tweet van een IS-woordvoerder. In Berlijn is massaal de 25e verjaardag van de val van de muur gevierd. Met muzikale optredens, toespraken, vuurwerk en het oplaten van een symbolische lichtmuur. Die bestond uit 8000 verlichte ballonnen die één voor één werden losgelaten. De Berlijnse burgemeester Wowereit liet de eerste ballon de lucht ingaan, gevolgd door onder andere voormalig Sovjetleider Gorbachev. Naar schatting ruim een miljoen mensen zijn afgekomen op de festiviteiten. Bij de Brandenburger Tor traden onder andere Pieter Gabriel en Udo Lindenberg op. Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn vaker betrokken bij internetcriminaliteit dan andere jongeren. Ze zijn zowel vaker slachtoffer als dader van bijvoorbeeld cyberpesten of seksueel misbruik via sociale media. Dat meldt Kennisnet. De adviseur op het gebied van computers en onderwijs zegt dat er voor de jongeren speciaal lesmateriaal moet komen over internet. Het weer nog. Vanavond en vannacht is er kans op wat lichte regen. Morgen eerst nog veel wolken en kans op een bui.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 We beginnen natuurlijk weer met een nieuw werkje. en Er liggen er nog heel veel op ons te wachten. Maar voorlopig eerst deze van Lawrence Blad. Emergent, zo heet deze cd. En eh, daar gaan we mee beginnen. 16 werkjes te gaan. Ik wens je heel veel luisterplezier. listening, listening on your way. On your way. What does your heart say? heart say? What does your soul know? What does your soul know? And are you listening? through us. Let Mother Earth hold us in her palm.